4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Dierenpark Emmen zegt dat er een oplossing in zicht is voor de ruzie tussen twee groepen olifanten in het park. De vier lastigste olifanten verhuizen naar een dierentuin in Osnabrück in Duitsland. Dat schrijft de Telegraaf. De problemen begonnen vorige zomer na de dood van de leidster van de groep en haar baby. Er ontstonden toen twee kampen. Er werd volgens een woordvoerder luid getrompetterd en in staarten gebeten. In Wiens, ten noorden van Leeuwarden, is een 19e-eeuwse boerderij afgebrand. Ook de schuur, die werd gebruikt als bed and breakfast, ging in vlammen op. De vier bewoners van de boerderij en 17 studenten die uit de bed and breakfast kwamen, konden veilig naar buiten komen. De brand is vermoedelijk ontstaan door een houtkachel. Sony heeft tijdens een grote presentatie in New York de mogelijkheden van de nieuwe PlayStation onthuld. Opmerkelijk genoeg werd de nieuwe spelcomputer zelf niet getoond. Mogelijk probeert Sony een blamage als bij de presentatie van de PlayStation 3 te voorkomen. Destijds bleek de uiteindelijke versie een stuk groter dan die op de presentatie was te zien. De nieuwe PlayStation 4 is volgens de makers een stuk sneller. Bovendien kunnen gebruikers vanaf het internet games streamen... waardoor er geen schijfjes meer nodig zijn om een spel te spelen. In Argentinië is een automobilist opgepakt... die bijna 18 kilometer met een dode fietser op zijn motorkap heeft rondgereden. De bestuurder van 28 had volgens Argentijnse media te veel gedronken. De man reed de fietser ochtends vroeg aan in de buurt van Buenos Aires. Pas toen de dronken bestuurder bijna 18 kilometer verderop bij een tolpoortje stopte, werd hij aangehouden. Het weer, in het noorden en oosten van het land kans op wat sneeuw. Het is een paar graden onder nul. Overdag geregeld zon en een kleine kans op lichte sneeuw.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 It's just that going home is such a ride, such a ride. Going home is such a ride. Going home is such a ride. Going home is such a low and lonely ride. Would you hang your denim? jacket near the poster by Picasso. Do you sleep on the left side or the right or the right? Would you mind if I leave on the light? Would you mind if it isn't too bright? Now I need the window open, so if you to get chilly, there's this coverlet my cousin hand crocheted, hand crocheted. Do you mind if the edges are frayed? Would you like to unfasten my braid? Shall I make you in the morning a cup of homemade coffee? I will sweeten it honey and with cream. When you sleep, do you have dreams? You can read the early paper, and I can watch you while you shave. Oh God, the mirror's cracked. When you leave. You don't have to answer that at all. The bathroom door is just across the hall. You'll find an extra towel on the rack on the paisley pattern papered wall. There's a comb on the shelf. I papered that wall myself. Would you care to stay till sunrise? It's completely your decision. It's just the night cuts through me like a knife, like a knife. Would you care to stay a while and save my life? Would you care to stay a while and save my life? I don't know what made me say that. I've got this funny sense of humor. You know, I could not be downhearted if I tried, if I tried. It's just that going home is such a ride. gezongen door Dory Brevin. En destijds, begin jaren 70, ook in het Nederlands op de plaat gezet... door Jasperina de Jong onder de titel Nachtje blijven slapen. Maar Dory Brevin die had dan eh, toch iets andere titel voor eh, gemaakt... namelijk Lady with the Braids. Goedemorgen allemaal. Welkom, dit is de Nacht dan Anders hier bij de Vada op Radio 1... het muziekprogramma van eh, Radio 1 met in dit uur tussen half vijf en vijf ook aandacht voor Cabaret. Cabaret namelijk uit eh, Spijkers met Koppen van afgelopen week... waarin ook de columns zijn te horen van Martijn Koning en Wim Daniels. En afgelopen week was daar ook het live optreden van de Nits. Ook daar hoor je een liedje van. Dat allemaal dus tussen eh, half vijf en vijf. Maar ik kom nog even terug bij Dory Previn. Die is... Uh, aantal jaren van haar leven getrouwd geweest... met uh, componist André Previn. Vandaar dat ze die achternaam heeft gehouden. Previn, want ze heeft een hele andere achternaam, namelijk eh, Langan. Ja, een beroetje ermee, dan klinkt Previn toch wel eh, heel makkelijker. En ja, ook wat poëtischer. Uh, Dory Previn dus, die een relatie heeft gehad met die André Previn. André, die een heel goed pianist was, vooral eh, actief is geweest in de klassieke muziek... maar ook voor musicals diverse composities heeft gemaakt. Hij schreef onder andere de muziek voor de filmversie van eh, Irma La Douce... one who thrills me. You're the best I've ever had. And I don't care if it Elizabeth Seal met het nummer Dis dan, Dis dok. <laughs> Nee, Dis dan, Dis dank. En dat is dan een eh, liedje uit de musical Irma la Douce. En voor die filmversie schreef André Previn de muziek. Elizabeth Seal hoor je, Britse actrice. Led Zeppelin laat ook weer van zich horen. Laat regelmatig van zich horen. Dat deden ze al eh, eind jaren zestig een muzikaal gebied. En dat doen ze nog steeds ook op muzikaal gebied. Maar af en toe laten ze ook uh, geruchten rondstrooien van... komt er 2014 weer een reunieconcert of niet? Ze houden de opties nog steeds open. 1969, Led Zeppelin, Hula the Love. Ja, hoe zit het precies? Robert Plant heeft namelijk in Australië voor de televisie een interview gegeven. En daarin zei hij dat het wat hem betreft mogelijk is... dat in 2014 er weer een reunieconcert komt... met de andere leden van Led Zeppelin. Maar het hangt natuurlijk wel af, zeiden erbij... of uh, Jimmy Page en Paul Jones er... Eh, trekken in hebben. En als die er trek in hebben, dan komt dat in 2014. Het laatste reunieconcert van eh, Led Zeppelin, dat eh, dateert uit 2007. Ik liet je nog eens een keer eh, confronteren met dat hele fraaie Who Lot The Love van uh, Led Zeppelin. Nick Cave, White Lovely Eyes. Dat is een nummer afkomstig van zijn nieuwe album Push The Sky Away. En de man die komt naar Nederland toe... Maar dat duurt nog even. November, dan eh, zal die optreden in de HMH. De tickets die zijn al eh, over de toonbank gegaan. Er is geen enkel eh, kaartje meer te krijgen voor het optreden 17 november in eh, Amsterdam. En er is ook geen ticket meer te krijgen voor het optreden... dat een dag later plaatsvindt in de Antwerpse Lotto Arena. Nou, misschien dat je nog een kantje kan wagen in Düsseldorf... <laughs> als je er per se naartoe wilt. Van 12 november dan treedt hij erop in de Mitsubishi Electric Halle. Maar je kan hem in ieder geval wel horen op de radio. Hier op Radio 1, Nick Cave. White Lovely Eyes, dat is zo'n vrij nummer van Push the Sky Away. You wave at the sky with white lovely eyes Waves and waves of love goodbye and Through the garden with your secret key down the tunnel that leads to the sea. Step on the beach beneath the iron sky. You wave and wave your wide, lovely eyes. Crystal waves. your dress size with your wide, lovely strides. And all along the street, and lately the stories abound. They've dismantled the fun fair, and they've shut down the rides. And they've hung the mermaids from the streetlights by the hair. And with wide, lovely eyes, you wave at the sky. Near the high window watching you ride. The waves of blue and the waves of love. You wave and say goodbye. The night expands, I am expanding. I watch your hands lie butterflies landing. All among the myths and the legends we create, and all the laughing stories we tell our friends. Close the windows, clear up the mess. It's getting late, it's darker and closer to the end. Through the tunnel your laces you untie and arrange your shoes side by side. You wave and wave with wide, lovely eyes, distant waves and waves of distant love. You wave and say. de Skyway Young album van eh, Nick Cave. Half november dus voor een optreden in Nederland, 17 november om precies te zijn. En ik liet je luisteren naar uh, een van de fraaie stukken van dat album van Nick Cave... in The Bed Seats White Lovely Eyes. De hoes is nogal eh, omstreden, omdat Nick Cave daarop op staat in een keurig pak, <laughs> een broek, daar is op zich niks mis mee. Maar zijn echtgenote staat daar zonder kleding op. Het is wel allemaal zeer discreet gefotografeerd. Dat moet ik wel zeggen, maar eh, dat heeft met name in Engeland... toch tot de nodige eh, discussies geleid of dat wel allemaal kan. In ieder geval zeg ik maar altijd, het gaat om de inhoud, niet om de verpakking. Hoewel die ook zeer vrij is uitgevoerd, dat artwork dus. this is the end of the story. Everything we had, everything we did is buried in dust, and this dust is all that's left of us. And only a few ever worried, while the signs weren't clear, they had no idea. They just got used to living in fear. I'll give up when you can't even picture the future. We walk the plank with our eyes wide open. bekende nummer van Gautier, maar hier hoorde hij dan een hele aparte versie gedaan door Bertolf. Alweer een tijdje geleden, 26 maart, toen eh, werd dat eh, opgenomen van vorig jaar. Bertolf met het ijs wide open. Hier is Biffy Clyro. talk to God as much as I talk to Satan cause I want to hear both sides Does that make me cynical? There are no miracles and this is no miraculous life I savor hate as much as I crave love because I'm just a twisted guy is this the pinnacle? Is this the pinnacle? The pinnacle of being alive? Now I see the light. Well, I look up to God, but I see trouble, cause this ain't a miracle. I just want to take my chance to live through a miracle. de oude opname van Biffy Clyro, de band. En je hoorde Gods and the Satan. We zijn er weer aan toegekomen onderhand aan de, het leukste uit met Koppen van afgelopen zaterdag. Je kan straks eraan luisteren naar de column van Wim Daniels. Er is het cabaret met eh, Dolph Jansen. En er is ook dat optreden van de Nits. De Nits die je gaat horen met In the Dutch Mountains. Maar allereerst is hier de column zoals die gebracht werd door Martijn Koning... om een wel hele bijzondere manier. Dank u wel. Dames en heren, ik heb een liedje gemaakt eh, over het aftreden van de paus. Ehm, het is op de melodie van Halleluja van eh, Leonard Cohen. Ik word begeleid door Maartje de Boer. Het is smaakvol, respectvol, tikkeltje vals... maar zo was de paus natuurlijk ook nog blij We gaan beginnen. <clears throat> De paus die stopt meer dan terecht werd op het laatst vast aan zijn stoel gehecht. En gaf niet meer dat kleine beetje extra. Het vak zo zwaar, geen kattenpis. Omdat hij zo oud als de weg naar Rome is. Dat lijkt me dus geen wonder. Halleluja. Halleluja. stamina. Oké, ga maar, halleluja. Ook zijn beentjes waren niet meer zo vast. Kuste vaker de grond dan de bedoeling was. Hij zag geen enkel gat in zijn agenda. Want je toert maar door van juni tot mei. En je bent met geen enkele fucking feestdag vrij. Dan ga je door de knieën, halleluja. Halleluja. Ja, na nou ja, ja. Van hier tot ga. zwaar anti-gay. Houdt van ieder mens, maar daar bedoelt hij dus niet iedereen mee. Een tikkeltje schijnheilig en niet zo fraai, ja. Want wanneer stopt toch deze poppenkast? Geen priester meer een knappe betast. Een kinderkoor kan zingen je staan. Halleluja, aan alle fixatie. et Orbi vanaf het Sint-Pietersplein. Bedankt voor de bloemen, de hoeren en de drugs en de wijn. Het was geweldig op die heilige podia. Hij groeide op zonder veel gezeik. Bij de jeugd van Hitler in het Derde Rijk. Maar het zij hem vergeven. Halleluja. Halleluja. komt straks weer een nieuwe sul. Waarschijnlijk weer zo'n knetteroude blanke lul. Waarom niet eens eentje van amper drie decennia? Of een neger, of een vrouw dit keer. Voor mij part een doofstomme circusbeer. Het blijft een vaag gezelschap. Halleluja. Halleluja abracadabra. Halleluja, ik word nu ontslagen bij de vader. I was born I was standing in a valley of up to my belly in an I was looking for the to the green painted house, still standing in the dust dat kan scherper. We zitten hier niet eh, bij de CDA. Eh, we gaan het nog een keer doen, oké? Hele Dutch Oké! Met een woman in the valley of stone She was painting roses on the walls coin for the head of our queen, still living or dying in a We mountain. In a Dutch mountain. Lost the button on my shirt today flying, to the In the Dutch mountain. proberen enige wijsheid toe te voegen aan uw niet geringe intelligentie. Wellicht herinnert u zich nog dat wij elkaar één keer hebben ontmoet. Dat was een jaar of 17 geleden, toen ik samen met de heer Murders... toen een presentatietalent en een sekssymbool... bij uw ministerie van Ik Meen Economische Zaken een zogenaamde schnabbel had. Felix interviewde en vanaf de linkervleugel praatte ik er doorheen. Was vanzelfsprekend hilarisch en later hebben we daar een radioprogramma omheen bedacht. Maar genoeg over mij, laten we het over u hebben. Oh nee, toch nog even over mij. Ik ben geen econoom en toch ga ik in de loop van deze brief iets zeggen over economie. Ik vind dat dat kan. En u ook, denk ik, gezien het feit dat u een aantal ministers in uw ploeg heeft... die volgens mij nog elke ochtend boven de deur van een ministerie moeten lezen... op welk trein ze ook alweer specialist zijn. Onderwijs, oh ja. <laughs> Immigratie, tuurlijk joh. weer. <laughs> Sorry. Daarnaast heb ik jaren met Lebbes samengewerkt. Een man die negen jaar economie studeerde en toen concludeerde dat er over economie en ontwikkeling daarvan werkelijk niks zinnigs te zeggen valt. Omdat er zoveel emotie, toeval en onvoorspelbaarheid meespeelt. Dus vandaar. Mark, u leidt een kabinet dat gegijzeld wordt door een partij die geen partij is en het graag zo wil houden. Geen leden, geen interne democratie, geen controle op de financiën. Allemaal zaken waar u als liberaal best wel eens een beetje jeuk van zult krijgen. Wellicht zelfs op plekken waar u liever geen jeuk heeft. Ook heeft u besloten niet meer te reageren op wat de woordvoerder, tevens leider, ideoloog van die beweging zegt en bedenkt en schreeuwt en tweet. Met als argument dat u niet kunt gelopen reageren op alles wat hij zegt en bedenkt en schreeuwt en tweet. Met een lach natuurlijk, want u bent een leuke, sympathieke jongen. En u heeft uw handen vol aan het redden van dit land. De weg die u gekozen heeft in deze gaat over het huishoudboekje, staatsfinanciën, harde maatregelen, bezuinigen, economie dus. Mag ik dit land vergelijken met een schip of een, of een boot? De koers is duidelijk, u bent de kapitein en ik weet echt niks van boten. Sterker nog, toen ik hoorde dat kapitein Schettino van die ultrakorte cruise... door de havenmeester werd toegeschreeuwd, ga terug op de boot, lul... realiseerde ik me dat ik als ik een boot nader altijd door alle opvarenden wordt begroet met een luid... kom niet op de boot, lul. En varianten ervan hoor ik ook als ik een café betreed... of mijn ouderlijk huis of de redactievergadering van Spijkers met Koppen. Mark, meneer Rutte, u houdt dit schip op koers. U werkt keihard om de motor draaiend te houden. U bezuinigt. Ten koste van kinderen die in het onderwijs extra aandacht behoeven. Ten koste van het landschap, ten koste van waarjongeren. Ten koste van theaters, bibliotheken. En ten koste van ontwikkelingen in delen van de wereld... waar dagelijks overleven beduidend meer aandacht vraagt... dan een klote ongeluk op een skipiste. Of het overlijden van een zangeres die toen ze nog bij stem was... meer octaven had dan behoorlijke liedjes. U doet wat u kan met economische motieven. Motieven die, dat legde ik al uit, net zo goed volstrekt ongeldig zouden kunnen zijn. Omdat ons elke keer weer overleven aan een systeem... dat wordt gerund door bankiers en ondernemers... die uiteindelijk het beste met zichzelf voor hebben... en niet met mij of met u, laat staan met mensen die het veel slechter hebben. Maar puur economisch gekeken. U weigert extra inkomsten te genereren... door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen... want dat mag niet van Geert en de Telegraaf. Want Geert vindt het van belang dat Henk en Ingrid... met hun huis van 800.000 euro dat voordeel mee blijven pakken. En terwijl u maatregelen neemt en bezuinigt... is Geert al jaren doende om de positie van Nederland in de wereld van handel te verslechteren. Of denkt u echt dat Arabische landen, vaak moslimlanden, staan te springen... om te handelen met ons, een land waar een moslimhater de regering overeind houdt? Nog los van het feit dat onze handelsmissie, nou zegt de golfstaten... worden geleid door een minister waar het Limburgse katholicisme van afdruipt. Ook niet echt een troefkaart in deze, us en denkt u sinds een week nou echt dat al die Midden- en Oost-Europese landen staan te springen? Als uw regering wordt mogelijk gemaakt door een man die dat meldpunt bedenkt en uitvoert... hele bevolkingsgroepen wegzet als overlastbezorgers... en het verklikken en verraden terugbrengt in de Nederlandse volksaard. Mark, terwijl jij aan de uitgavenkant harde maatregelen neemt om het schip op gang te houden... staat uw bootsman Geert gaten in de romp te hakken en kolen overboord te flikkeren. Want hoe minder wij verdienen, hoe meer u moet bezuinigen. Oftewel, als Geert nou eindelijk eens zou stoppen met schreeuwen en tweeten en beledigen... zouden we meer geld verdienen, hoeft u minder en minder hard te bezuinigen. Dat heet balans, Mark. En zonder balans kapseist een schip. Ik wens u veel wijsheid, durf en een behouden vaart. Ja, dat denk je van, wat, <laughs> waar, heeft die man het over? Ja, dat was een jaar geleden dat uh, Dolph Jans eh, deze eh, column had uitgesproken. Ehm, daar is eventjes iets misgegaan, daar waar het ging om eh, in de computer inderdaad. Maar dat is inmiddels weer hersteld en dit had je moeten horen. Het kwam deze week als donderslag bij heldere hemel. <laughs> Paus Benedictus XVI alweer treedt af van opmerkelijk besluit... omdat het gebruik is dat de zittende paus blijft zitten tot aan zijn dood. De 85-jarige paus zou gezondheidsproblemen hebben. Wij van Spijkers met Koppen zouden Spijkers met Koppen niet zijn... als we hem nu niet live aan de telefoon zouden hebben. En als ik rustig praat, kan hij mij gewoon verstaan is mij verteld. Dat klopt toch? Dat klopt. Vrolijk Pasen. Ja, dank u wel. U ook eh, alvast vrolijke Pasen. U heeft deze week tot ieders verbazing aangekondigd dat u gaat aftreden als paus. Dat klopt. Ik moet stoppen. Ik heb gezondheidsslippers. U, u heeft gezondheidsslippers? Helaas wel. Ja, ik denk dat u eh, eh, eh, problemen bedoelt. U heeft gezondheidsproblemen, toch? Ja, crocs. Zit, zit goed op de voet. Mooi. Um, waar we nou zo benieuwd naar zijn, met z'n allen... waarom treedt u af? Ik ga eindelijk genieten. U gaat genieten? Ja, ik heb iemand leren kennen. Via Relatieplanet. <laughs> Zegt u... <laughs> Zijn u nou een relatieplanet? Oeh. Meneer Jansen, u praat te snel voor mij. Ja, sorry, dat is normaal niet, maar ik ben helemaal van mijn apropos. Mijn Nederlands kan niet zo snel. Wacht, ik geef die telefoon aan mijn relatie. Die komt uit Nederland. Wat zegt u nou? U, u, uw relatie komt uit, uit Nederland. Wie heb ik aan de lijn? lekker lekkere spersieboom van me. Ben ik een beetje te verstaan vanuit het Vaticaan? <laughs> Met, met, wie, met wie heb ik het genoegen? Nou, dat ga ik jou niet in je neus hangen. Ik blijf lekker anoniem. Kom op, maak me gek. Ah, oké, maar, maar, maar, uw vriend, uh, uh, paus eh, Benedictus XVI, stapt dus op. Ja, de schat. Je hebt toch gehoord wat hij zei? Wat, wat, nee, wat, wat zei hij dan? Ik heb er de kracht niet meer voor. ik ben volledig uit het veld geslagen. Ik, hoe, hoe, ik, ja. Hoe, ja, hoe, ja, ja, ik snap je verbazing, schat. Ik mocht er met niemand over praten. Ik moest mijn mondje dicht houden van die oude snoepkont hier. Hij zei, Geer, dat vinden ze goor. En dit en dat. En problemen hier en beer op de weg daar. Ik zeg, nou, dan haak ik toch gewoon mijn mond. Kan mij het schelen als wij het maar leuk hebben, saampies. Oh, wacht even. Benedictus wil wat zeggen. Ja, wat is er, schat? Bedankt voor het verblomen. Ja. Eh, wacht even. Deze, deze, paus noemde in zijn kersttoespraak homoseksuelen een bedreiging voor de essentie van het menselijk wezen. Oh, <laughs> oh zei hij dat, velse kreet? Het, het homohuwelijk noemde hij als euthanasie en abortus een bedreiging voor de wereldvrede. Oh, wat ben jij erg zeg. Oh, wat erg zei hij dat? Ja, en dat is ook nog tegen condooms. Ja, dat vond ik in het begin ook wel even slikken. <laughs> Ik heb dit echt nooit doorgehad. Nou, dat ligt dan echt in jou, schat. Moet je kijken. Hij loopt de hele dag in die jurk. Hij is dol op sieraden. En als hij een vliegtuig aankomt, dan gaat hij op zijn knieën. <laughs> nou, ik, eh, ik wens jullie heel veel sterkte daar. Eh, nog, nog één vraag aan de heilige vader, alstublieft. Lieverd, lieverd, daar het tegen jou. Gaan we u überhaupt nog een keer in de openbaarheid zien? Of is het wat u betreft mooi geweest zo? Ik ga ooit rusten. Mijn vriend is een vakantie aan het boeken. Fijn. Waar gaat de reis naartoe? Gonna buy a ticket to the tropics. Dag meiden. Doei. You and me were meant Walking free in harmony One fine day we fly away Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Kleine basisscholen moeten dicht. U hebt het gehoord. Klein betekent minder dan 100 leerlingen. Kleine scholen geven volgens de onderwijsraad vaak slecht onderwijs. Ik bestrijd dat. Ik geef twee voorbeelden uit een hele reeks van voorbeelden... die ik zou kunnen geven van kleine scholen die het juist heel goed doen. De eerste school is een school in Broek. Misschien denkt u Babyloniëbroek, Broek is dat niet zoiets als Hopsie, topsie, Land, Kutteveen of Bommelskonten. Maar nee hoor, Babyloniebroek bestaat wel degelijk. Wielrenster Marianne Vos woonde er nog even... en beter bewijs voor het bestaan van de plaats is er niet. Een kleine 500 inwoners stelt Babyloniebroek... en op de plaatselijke basisschool zitten zo'n 50 kinderen. De school heet een B-curve. Kort geleden meldde de website van de school dat leerlingen en hun ouders... het vertrouwen in het bestuur en de algemeen directeur hebben opgezegd. Er stond een foto bij waarop twee kinderen een spandoek omhoog hielden... met erop de tekst, we willen de juf terug. Daarbij was terug geschreven als treug. T-R-E-U-E-G. We willen die juf terug. Nu zal de onderwijsraad zeggen, zie je wel, op een kleine school ze niet eens goed spellen. Maar zo zit het niet. Door terug als terug te spellen wilden de kinderen juist heel subtiel aangeven hoe treurig het was dat een juf weg was. Want terug, dat is terug en treurig ineens. Dat heet creatief taalgebruik, dat zo'n onderwijsraad dat niet ziet. De website van de school is inmiddels vanwege de kritische geluiden over het bestuur en de directeur uit de lucht gehaald. Maar ik hoop toch dat de bedoelde juf terug kan keren naar de B-curve... en dat een B-curve mag blijven bestaan. Dat Marianne Vos niet meer in Babyloniëbroek woont is al erg genoeg. Ook heel klein is de plaats Waardhuizen, die valt onder de gemeente Woudrichem. Op de plaatselijke basisschool zitten ongeveer 40 kinderen... die vanaf groep 1 direct ook Engels krijgen. Dat begint daar met de zin... Yes, yes, er zit een kikker in mijn test. In groep... In groep 4 zitten ze al op het niveau van Groucho Marx en zijn grappies over time flies en fruit flies. En in groep 8 lezen ze Shakespeare, to be or not to be. En dat is nu inderdaad de kwestie. De school in Waardhuizen heeft weekbrieven die via de website van de school te lezen zijn. In een van de weekbrieven gaat het over de taallessen in de gecombineerde groep 6, 7 en 8. Er was een keer een opdracht waarbij de kinderen schriftelijk moesten reageren op de vraag... waar ben je dol op? Maarten schreef op dat hij dol was op tractors. Weliswaar met een C gespeld, waar het officieel een K moet zijn... maar ik ben zelf ook altijd doller geweest op tractors met een C dan met een K. Ze rollen beter. Brianna noteerde dat ze dol was op zeemeerminnen. Ik denk dat je buiten Waardhuizen niet zo gauw iemand treft die dat ook is. Dol op zeemeerminnen. Ze zijn erg leuk al dus, Brianna, en je kan ermee spelen. Zoals dat je in de zee aan het zwemmen bent. Ik ben er zelf meteen ook meer van gaan houden van zeemeerminnen. Maar Bart heeft het helemaal voor elkaar. Waar ben je dol op, was dus de vraag. Bart's antwoord, een kick. Dat voelt lekker als je het krijgt. Nooit eerder heeft iemand de sensatie van een kick zo treffend geformuleerd als Bart. Een kick, dat voelt lekker als je het krijgt. En dat dus op een school van 40 leerlingen. Niks geen laag niveau. Ik zou eerder gaan twijfelen aan het niveau van de leden van de onderwijsraad. Ik mag toch hopen dat die niet nog steeds denken dat het in het onderwijs erom gaat... dat je goed moet leren rekenen. Ik heb het trouwens nagetrokken. Al die bankiers die de afgelopen vijf jaar de hele zaak naar de malle moer hebben geholpen... hebben allemaal op basisscholen gezeten van meer dan 150 leerlingen. Dus houd toch op Mochten er nog luisteraars zijn die kinderen hebben die nog ergens op een basisschool aangemeld moeten worden, stuur ze naar Babyloniëbroek, naar Waardhuis of naar een andere kleine school ergens in het land, maar met mate. Doe het voor de kik of voor het ontdekken van een zeemeermin. En aan de Tweede Kamer, verenigd in de persoon van Henk Krol zou ik willen vragen, fluit de onderwijsraad terug, of liever nog, terug. Eh, veel Dus Je hoorde het leukste uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag... en ook nog een gedeelte van Sprekers met Koppen van een jaar geleden. In ieder geval de columns van Wim Daniels en Martijn Koning waren te horen. Je hoorde cabaret met Dolph Jansen... en er was ook dat optreden van de Nits van afgelopen zaterdag... in spekers met Koppen in de Dutch Mountains. En aanstaande zaterdag in spekers met Koppen natuurlijk ook weer een muzikale act. Een hele bijzondere, je kunt gaan luisteren en vooral gaan kijken naar eh, Joris Linzen, die daar zal verschijnen met zijn groep Karamba. Aanstaande zaterdag dus in Spekers met Kop op Radio 2.